4 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Australië is weer een brandweerman omgekomen bij het blussen van een bosbrand. De man was aan het werk in de deelstaat Victoria in het zuiden. Tot nu toe zijn 28 mensen om het leven gekomen... en ook naar schatting een miljard dieren... bij de verwoestende bosbranden die Australië al sinds begin november teisteren. In Sydney hebben de autoriteiten een speciaal eerbetoon gebracht aan de brandweer... Op het beroemde operagebouw worden grote foto's geprojecteerd van brandweerlieden... met de boodschap Thank you Fireys. Een commandant van de Iraanse revolutionaire garde neemt de volledige verantwoordelijkheid... voor het neerschieten van een Oekraïns passagiersvliegtuig. Hij zei dat de Boeing 737 werd aangezien voor een kruisraket... Binnen 10 seconden werd besloten een korte afstandsraket af te vuren. Helaas was dat het verkeerde besluit, zei de commandant. Oekraïne en Canada... dat veel burgers aan boord van het toestel had... eisen een uitgebreid onderzoek en volledige medewerking van Iran. De politie heeft in het huis van een jongen van 17 uit Vlissingen... een klein wapenarsenaal gevonden. Er lagen onder meer dolken, andere steekwapens, een taser... neppistolen en nep-oezies... De politie deed huiszoeking nadat de jongen een scooterongeluk had gehad... waarbij een mes en drugs waren gevonden. En op de EK-afstanden in Heerenveen heeft de Rus Pavel Kulishnikov goud gewonnen op de 500 meter. Daida Tap pakte het zilver, Jan Smekens werd vijfde en Kai Verbij zesde. Bij de vrouwen veroverde de Russin Olga Vatkulina goud op de 500 meter... net voor de Oostenrijkse titelverdedigster Vanessa Herzog. Beste Nederlandse was Femke Kok op de vierde plek. Het weer nog. Het blijft droog. Er zijn wel veel wolkenvelden. Het is een graad of zes. Morgen trekt een regengebied van noordwest naar zuidoost. De meeste regen valt in het noorden. Het wordt ongeveer 8 graden, maar door de stevige zuidwestenwind voelt het vrij fris aan.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 Zandvoort op zaterdag. En de maandag als je naar de herhaling eh, luistert van eh, dit programma. Je hoorde de New Shoes en I Can't Wait. Het derde uur altijd het meest spannende uur, uh, Albert-Jan. En eh, de muziek wordt dan ook steeds <laughs> beter, hè? dat weet je. Ja, want jij, jij, <laughs> jij, doet, jij doet dat hartstikke goed. Het laatste uur draaien was een plaat die ik ook leuk vind. Die, he, eindelijk een plaat die Albert-Jan ook leuk vindt. En dan verlaat ik het pand weer met een grote brede grijns op mijn gezicht. Dat is ook de bedoeling. Wat gaan we in de derde uur nog meer doen dan eh, de goede nou, muziek draaien? Over een tweetal platen natuurlijk allereerst Pit Report. The Road to the Dutch Grand Prix. Eh, natuurlijk is er nieuws eh, uit de wereld van de Formule 1. Zo zult u ongetwijfeld weten dat Max is bijgetekend voor drie jaar bij Red Bull. En eh, we informeren u even over de stand van zaken tijdens de road... voor de Dutch Grand Prix in april-mei. Wellicht nog een klein blokje sport kort. we hebben natuurlijk om half vijf het dier van de week... en die luistert naar Beer. En luisteraars en liefhebbers van het gedicht van de week... ik adviseer u echt even om om kwart voor vijf te gaan luisteren... Want het is een prachtig persoonlijk, eh, ja, bijna persoonlijk gedicht... met pakkende titel Mijn Vriend. Dus kwart voor vijf is het tijd voor het gedicht van de week. Ik zou zeggen, genoeg reden ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En weet je of er vandaag nog eh, regen komt of niet? Dat, zei ik toch allemaal al? Ja, ja dat zei je om half drie. Uh. <laughs> komt nog wel een spatje regen. Een spatje, pluutje nodig. klein pluutje. Klein pluutje, nou, helemaal goed. Dankjewel. Ja, want dat eh, komt eh, bij de volgende plaat natuurlijk. Standing Outside in the Rain. Hier is uh, eh, Skipper Wise. Hey, joh, de, de single van uh, eh, Skipperwise en Standing Outside in the Rain. Vandaar even mijn vraag, uh, Albert-Jan, over het eh, weer voor de komende dagen. Je had hem door? Ik had hem heel snel door. Kijk, kijk, kijk, daar houden we van. ja, je zit zeker klaar voor de pit reports. Maar zo, ver is het nog helemaal niet, joh. Nee, Zullen we nog even gewoon één plaatje gaan draaien? Doen we. Tot, een, tot, tot aan een goede. Oh, dat is wel een hele <laughs> moeilijke vraag. Ik heb alleen maar slechte muziek bij me. Maar ja, eens even kijken hoor. Gaan we deze draaien. Beetje reggae-achtig prachtige muziek van Sophia George. Best wel leuk om hem eh, weer eens eh, terug te horen. Hier is Curly Girly. Young man, you're too girly girly. You just a flash with Johnny Whirly. Young man, you're too girly girly. You just a flash with Johnny Whirly. Him have one up here, one down there. One in a Nova, one down a One she's a lawyer, one she's a doctor, one where they were.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 One a self star, one work in a bar. And she can't smile when the two of them a spar. One getty getty, one fretty fretty. and in no drink no other milk. But Betty, you too girly girly. You just a flash of Johnny Whirly. Young man, you too girly girly. You just a flash of Johnny Whirly. You too girly girly. You just a flash, you turn me whirly. Young man, you're too girly, girly. You just a flash, you turn me whirly. you Johnny Whirly. Young man, you are too girly, girly. You just a Deze single is in 30 eh, jaar Zandvoortse radio heel veel gedraaid. Je zelf Sophia George en Girly Curly. FM Race Radio, Pit Report. Ja, voordat je het weet is het 1 mei. En dan hebben we twee kombochten die eh, uitgebreid eh, op het circuit liggen. En daar hebben we het mooiste circuit van de hele wereld, uh, Albert-Jan. <laughs> en wou jij nog eh, wat eh, anders vermelden in deze pit report of niet? of zeggen we daarmee van... hiermee, nou, nou- hiermee was het nou, voldoende. Nou, we hebben het wel gehad. nee, nee, zoals de meeste luisteraars en kijkers al wel weten... is dat ook Max Verstappen eh, rijdt namelijk ook de komende jaren voor Red Bull Racing. De Formule 1-coureur heeft eh, zijn na dit seizoen aflopende contract met drie jaar verlengd. En dat komt mooi overeen, want we hebben drie jaar in ieder geval de Grand Prix in Zandvoort. Slim, slim over nagedacht. De contractverlenging toont eh, aan hoeveel vertrouwen beide partijen in elkaar hebben. Verstappen, 22 jaar, kiest ervoor om al ruim voor het nieuwe seizoen duidelijkheid te verschaffen over zijn toekomst. Die ligt dus bij Red Bull en Honda, de motorleveranciers sinds afgelopen seizoen. De huidige verbindenis tussen het team en de Japanners... loopt momenteel overigens tot en met 2021. Na dit seizoen gaan de regels in de Formule 1 flink op de schop. Verstappen rijdt al sinds zijn entree in de koningsklasse in 2015 voor Red Bull. Eerst ruim een jaar namens zusterteam Toro Rosso en sinds mei 2016 voor het vlaggenschip. Hij won sindsdien al acht races. Het afgelopen jaar aan eindigde hij als derde in de strijd om het wereldkampioenschap... achter Valtteri Bottas en kampioen Lewis Hamilton. De Limburger gaf in november al aan dat hij het liefst bij Red Bull zou blijven. Het is heel belangrijk voor een coureur dat je je gewaardeerd voelt. Ik wil niet veranderen van team, en maar winnen met Red Bull stap is dan ook zeer content over zijn verlenging. Ik ben ontzettend blij dat om mijn eh, overeenkomst met Aston Martin Red Bull Racing te hebben verlengd. Red Bull had het geloof in mij uh, om eh, de kans te geven om in de Formule 1 te debuteren... waar ik altijd dankbaar voor ben geweest. Gedurende de jaren ben ik alleen maar meer verweven gegroeid met het team... en behalen, behalve iedere passie Ieders passie en prestaties op de baan is het ook erg genieten om met zo'n geweldige groep mensen samen te mogen werken. Aldus Max. Gaan we naar de Grand Prix van Vietnam. Is uh, dit jaar een nieuwe toevoeging aan de Formule 1-kalender in Hanoi. Is men hard eh, aan het werk om het circuit af te krijgen voor de race die op 5 april gepland staat. Hanoi, hoofdstad van Vietnam, zal in de derde maand van het jaar een gloednieuwe race erbij hebben. Dat is eh, vrij aan het begin van de kalender, want de Aziatische stad is al na de openingsronde in Australië en het weekend in Bahrein aan de beurt. De Formule 1 doet circuit Zandvoort op 3 mei aan, zoals we allemaal weten. Dus is er in Hanoi vanzelfsprekend iets meer haast geboden... de baan spik en span te krijgen. Pirelli motorbaas Mario Isola waarschuwt de Formule 1-teams... dat ze te maken kunnen krijgen met banden die sneller oververhitten dan vorig jaar omdat het compound van 2019 eh, komend seizoen op snellere bolides zal komen te zitten. De teams hebben afgelopen jaar unaniem gestemd voor behoud van de banden waarmee ze in 2019 raceten... in plaats van over te gaan op Pirelli's nieuwe variant... waarmee ze aan het eind van het jaar hebben getest. De Formule 1 en bandenleverancier gingen daarmee akkoord en nu laat Isola weten dat het eh, wel enkele gevolgen kan hebben voor de verschillende teams. De reglementen zijn weliswaar hetzelfde gebleven dit jaar... maar de wagens worden door de verbeterde ontwerpen steeds sneller... en dat werkt oververhitting in de rubber in de hand. Dan, eh, de organisatie van de Formule 1 heeft eh, de aanvangstijden voor de races in 2020 bekendgemaakt... waaronder die van de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985. Net zoals de meeste andere Europese races eh, begint de race in Zandvoort op 3 mei om 10 over 3. De rest van het Grand Prix weekend volgt ook een vast stramien. Dus de eerste trainingen begint op vrijdag om 12 uur... en de tweede oefensessie iets later die dag om 3 uur. En zaterdag is de derde training en kwalificatie om respectievelijk 12 en 3 uur. De starttijden van de overige races zijn grotendeels onveranderd gebleven. Wel begint de Britse Grand Prix dit jaar om tien over drie... want een uur later is dan afgesproken afgelopen seizoen... maar in lijn met de overige races in Europa. Omdat het hier om de lokale tijd gaat... zal de race op Silverstone voor het Nederlandse publiek... wel een uur later beginnen dan eh, normaal. Namelijk om tien over vier Nederlandse tijd. Dan eh, kijken we nog even naar eh, het volgende... De allereerste race is eh, dit seizoen gepland op 15 maart. Zet u eh, Formule 1 fans vast in de agenda. 15 maart eh, in Australië en wel op Alberts Park. Dan bent u nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief... ten aanzien van de Dutch Heineken Formule 1 Grand Prix in Zandvoort dan eh, adviseren wij u om alsnog even naar de website te gaan van de gemeente Zandvoort. En dan eh, Formule 1 aan te klikken en u te abonneren op die nieuwsbrief. Want daar staan namelijk alle vorderingen en eh, voortgangen van de diverse acties staan daar keurig in vermeld. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En wil je zeg maar, het nieuws van, van alle Formule 1 races op Zandvoort nalezen?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 If I'll ever change towards you because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there, you always have my for compassion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard. No love. I just want some, someone to talk to I want you just the way you are.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 Oh Lord, I could not love you any better. Yeah. I love you just bestaat eh, CFM 30 jaar alweer. 30 jaar en dit jaar het eh, geluid van Zandvoort. Ook weer 24 eh, uur per dag met muziek en informatie. En als ik dan zo'n plaat draai als deze van Barry White en Just The Way You Are... denk ik meteen weer terug aan de, aan de tijd van tussen app en vloed. Ja. Weet je nog op de Zandvoorts radio? Op de donderdagavond. nee, elke dag tussen 10 en 12. twee uur lang van dit soort mooie muziek als deze van Barry White ja, het is eh, bijna half vijf, tijd voor het eh, dier van de week. En uh, ja, hebben we honden gehad en katten, maar beren hebben we nog niet gehad. Zitten die ook in het asiel? Jazeker, en deze beer, dat is zelfs een Stafford. Een Staffordbeer, die zijn vrij uniek. En hij stelt zichzelf even aan u voor. Beer is mijn naam, een grote Staffordman van vijf jaar. Ik ben in september 2018 afgestaan omdat ik veel stress had van de baby. Ruim een jaar later ben ik al een paar keer gewisseld van asiel... maar helaas heb ik mijn maatje nog steeds niet gevonden. Ik ben een hele vriendelijke hond naar mensen. Kleine kinderen, daar wil ik liever niet mee in een huis wonen. Ik vind ze heel spannend en loop er van weg. Buitenwandelen is voor mij een feestje. Ik kan heel netjes meelopen, heb hierbij wel mijn melkkorf om... want ik ben geen fan van andere honden. Ik kan ze ook eh, best netjes negeren, maar heb ze liever niet te dichtbij. Als ik eenmaal gewend ben, dan kan ik best even eh, op mijn nieuwe huis passen als u weg moet. Ik ben netjes, zindelijk en gedraag me keurig in huis. Je maakt mij heel gelukkig met een bal. Ik kan hier uren mee spelen. Ik heb al van alles geleerd op het asiel... maar een cursus lijkt mij ook wel erg leuk om samen met mijn nieuwe baas te doen. Ik kan al zitten, af, poot, blijf, touch en zelf het licht aan en uit doen. En dat is eh, voor mij geen probleem. Ja, probeer dan, niet voor mij. Na twee keer kerst eh, te hebben gevierd in, het asiel... hoop ik toch dat 2020 mijn jaar zal zijn. Wie heeft daar een, die ene mand voor mij klaarstaan en die ik zo verdien? En waar verblijft Beer? Beer verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Beer verdient een thuis. En tot zover beesten in het nieuws eh, bij eh, CFM Dier van de Week. Jawel, dan gaan we hem draaien. De zingende dominee, Al Green. En Let's Stay Together. de studio van eh, ZFM hebben we het over Raadje Plaatje van 25 januari aanstaande in Café 4 aan de Hofstraat. En deze plaat van eh, Curiosity Killed the Cat en eh, Down to Earth uit de jaren 80... die werd een keer gedraaid in Raadje Plaatje en had één team het goed natuurlijk. Uiteraard het team van ZFM die uiteraard ook weer won hè, dat, dat jaar met Raadje Plaatjes zoals veel vaker gebeurde Patrick dat het team van uh, eh, ZFM van... Eh. ja, verheugde, druk, nog even. 25 <laughs> januari mogen we weer aan de bak. ben benieuwd eh, wie er mee gaat doen dit jaar aan het team. Even wat anders dan Raadje Plaatje is het EK afstanden... wat op dit moment plaatsvindt. En hebben we het over de 5 kilometer, Albert-Jan. Klopt, wel in Heerenveen. Dat nog even ter, ter aanvulling. Ja, na drie van de acht ritten staat Sven Kramer momenteel op de eerste plek met 6 minuten 10, 76. En eh, wat dat betreft eh, staat hij keurig aan kop. Maar na de, de dweilpauze krijgen we nog een, eh, in de achtste rit... Jorrit Bergsma tegen Yusuf Rus. Dus dat wordt nog wat. En het wereldrecord staat nog steeds op naam van Ted-Jan Bloemen... met 6-0-1-86. Of dat gebroken gaat worden, daag ik te betwijfelen tijdens het EK. Maar Sven staat vooralsnog na drie ritten van de acht ritten op een eerste plek. Ja, en die 6 eh, minuut 1 is uh, geschaatst op een hoogbaan eh, waarschijnlijk. Klopt. Ja, dus dat gaat nooit lukken om dat te verbeteren in uh, Dat zou wel heel erg mooi zijn, hè? Nou, daar heb je wel eens van die platen die in één keer in je hoofd zitten. Een plaat van een beetje uit de beginperiode van CFM werd die nog wel gedraaid, deze. Weet jij het of niet? Nee, deze plaat ken je niet. I'll be a freak for you is wat zei je? Niet persoonlijk worden. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou ja, komt hij aan. Royal Delete. I can just because you are my man. gaat al eh, behoorlijk eh, spannend worden zo eh, in de studio. Terwijl buiten ook al een beetje donker begint te worden. Zometeen het gedicht van de dag. En het gedicht vandaag is Mijn Vriend. Je hoort hem meteen even na kwart voor vijf. Dan komt hij langs. Maar eerst deze van de Sandy Coast.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 Zo op de zaterdagmiddag. Albert-Jan zit er klaar voor. Het gedicht van de dag, Mijn Vriend. Mijn vriend, al vele jaren combineer jij je passie met zang. Jouw muziek en zang zijn in yin en yang. Al vele jaren op de planken tezamen met je koorknapen. Produceer jij met je stem de mooiste klanken. Van alle genres tot de vreemdste talen. Laat jij, jij je publiek vol emotie stralen. Soms een traan, soms een lach. Vindt jouw stem iedere keer weer zijn beslag. Muziek, tezamen met je stem en partituur vormen een harmonisch geheel, een prachtige kuur. Ook als mens. Geloof mij nou, laat jij je vrienden nooit in de kou. Met je unieke vocabulaire. Nakketikker, krijg nou de pip, apenkop, onsoortige bende, poffertjesporum... vormen voor je vrienden geen overkomelijke taalbarrière. Met je unieke taalgebruik en uitstraling als een zeerop wenst menig een in zijn oor een oordop. Bovenstaande, in combinatie met een paar biertjes... schrijf ik dit gedicht voor jou. Enkel op basis van een aantal spiekbriefjes. Over welke vriend hebben we het hier? muziek, tweede tenor, vriendschap en bier. Ondanks zijn hoge leeftijd ook nog steeds twee rechterhanden. Bekend, berucht in Amsterdam, Zandvoort en tropische stranden. Zijn motto, eerlijk duurt het langst. Met als dank een hoge bankrekening in ontvangst. Vriend, het kan er maar één zijn al vele jaren een muzikale trein. Deze trein dendert maar door. Het is Willem, mijn vriend, lid van het Zandvoorts mannenkoor. was een mooi gedicht. Uh, gedicht van de dag, mijn vriend. Speciaal even voor eh, Willem Snoor, hè, was die. Ja, heel goed. Willem Snoor, Willem Snoor, dat gedicht was voor jou. En daar eh, sta je dan, waar zijn toch al je vrienden? Ja, dat vraag je er dan af, hè. Nou, die <laughs> draaien je er gewoon even achteraan. <laughs> Marco Kampers. Daar sta je dan, verloren eenzaam, een gebroken man dan? En nog geen piek meer in je zak. Jij met je grote mond, jij zwaaide altijd met je vinger rond. Daar sta je dan, terwijl je dacht dat jij wat had. Maar nu lig jij aan van eh, de plaat van eh, Marco Kantersrijd. En waar zijn toch al je vrienden, albert ja. ja, ja. Dan eh, kom je meteen terecht bij uiteraard de man van Entertainment for You, Fred. Hij is weer in de studio. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Fijn dat je er weer bent. Ja, zo dadelijk, na, ja, zo dadelijk na vijf uur dan gaan we weer los met Entertainment for You. Ja, nou, vandaag is het eventjes rustig. Rustig? Ja, ja, het toch nooit rustig bij jou, of wel? nou ja, maar qua artiesten, eh, ja, we gaan uh, hier en daar kijken. Eh, gewoon eventjes in het wild rondbellen met wat artiesten. En ja. ja. vandaag geen bezoek, want ja, eigenlijk alles afgemeld vanwege dat ik dus ziek was. Ja. En wist niet of ik daar vandaag aan, aanwezig was. Nou, dus heb je een vrije hand. Ja. Dus je kan, verzoekjes dus- kan je doen. Dus verzoekjes en ja, en we gaan lekker gewoon... En hoe kunnen we verzoekjes doen? Gewoon eventjes naar zfmartiesten.nl zfmartiesten.nl En gewoon een verzoekje indienen. Gewoon doen. Top, lekker. Oké. Okay. Twee uurtjes ja. Eh, je eigen gang gaan. En eh, heerlijk, eh, nou, wij gaan ervan genieten. Lekkere muziek zometeen eh, na vijf uur bij Entertainment for You. En wij zijn er volgende week weer. En maandag eh, deze herhaling, of herhaling van dit programma natuurlijk. Ja, en dan maandag om kwart voor vijf ook de herhaling van het gedicht van de week. Mijn vriend. Mijn vriend. Oké, dankjewel uh, Albert-Jan. Ja, dankjewel Rob. Ja, graag gedaan. En volgende week zijn we er weer. Zometeen Entertainment for You.